Het is de schuld van de meisjes, die kijken mij nooit aan. Het is de schuld van de meisjes, dat ik aan de drank ben gegaan. Van al die mooie meisjes, is er niet één die mij ziet. Het is de schuld van de Daarom verdrink ik mijn verdriet. Ik weet wel dat ik niet zo knap ben. Ik ben echt geen Don Ik ben maar een gewone jongen. En ik droom er altijd van. Dat ik dans met een lief meisje. En dan gaat ze s'avonds met me mee. Maar als ik er eentje vraag, dan zegt ze zeker nee. Het is de schuld van de meisjes, die kijken mij nooit aan. Het is de schuld van de meisjes, dat ik aan de drank ben gegaan. Van al is er niet één die mij ziet. Het is de schuld van de meisjes, daarom verdrink ik mijn verdriet. Waarom is er niet één lief meisje dat een beetje van me houdt? Want als dit nog langer doorgaat, dan gaat het zeker. nog in zijn altijd maar in het café. Ik durf al haast niet meer te vragen, want ze zegt toch zeker nee. Het is de schuld van de meisjes, die kijken mij nooit aan. Het is de schuld van de meisjes dat ik aan de drank ben gegaan. Van al die mooie meisjes is er niet één die mij ziet. Het is de schuld van de meisjes, daarom verdrink ik mijn verdriet. Het is de schuld van de meisjes, daarom verdrink ik mijn